Die zijn elders opgevangen. Politie, brandweer en de arbeidsinspectie onderzoeken wat er precies in de slachterij is gebeurd. Het weer bewolkt en regen, het is zo'n 7 graden. Overdag bewolkt en droog, later weer buien en een stevige zuidwestenwind. Het wordt dan een graad of 11.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 And love is fine for all we know, for all we know our love will grow. That's what the man said. So won't you listen to what the what the man said. Don't you listen to what the man said.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 Muddled of nervous words. Could never amount to betrayal. Sentences all my own. And the price is to watch it fail. as I turned to go. You looked at me for half a second with an open invitation for me to go into temptation. temptation, safe in the wide open arms of hell. We can go sailing in, climb down, lose yourself when you linger long into temptation. get no sleep. In the last slow hours of morning, experience is cheap. I should listen to the warning.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 Een groot deel van de oppositie vindt dat PVV-leider Wilders erg veel invloed heeft op het beleid, terwijl hij zelf niet in de regering zit. Wilders beschouwt het kabinet Rutte als het licht aan het einde van de tunnel. Hij wil dat de grondwet zo wordt veranderd dat de koningin niet langer deel uitmaakt van de regering. De Klare Taalprijs gaat dit jaar naar SP-leider Roemer. De prijs voor de politicus die zijn boodschappen duidelijkst over het voetlicht brengt... wordt elk jaar uitgereikt door de Nationale Jeugdraad. Roemer heeft humor, verzandt niet in jargon en draait nooit om de hete brei heen, zegt de jury. De Zwetsprijs gaat naar VVD-fractieleider Stef Blok. Volgens de jury heeft hij een voorliefde voor afkortingen, oudbollige uitdrukkingen en ontwijkende antwoorden. In een slachterij in Groenlo zijn gisteravond bij een bedrijfsongeval een dode en drie gewonden gevallen. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. Vast staat wel dat de vier in de slachterij onwel zijn geworden. De drie gewonden zijn met ademhalingsproblemen en onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer in Haarlem heeft het vuur in een ondergrondse parkeergarage in het centrum onder controle. Er wordt nog wel nageblust. Door de hitte was er volgens de brandweer instortingsgevaar. Of dat nu is geweken is nog onduidelijk. Twee theaters en verschillende horecazaken in de buurt werden gisteravond ontruimd. De brand woedde op de tweede verdieping van de parkeergarage...